Keep the feeling of the spirit always present as you climb. one vibration. That's the message. You can make it. feel love you feel it too. I can feel it all. I can feel it all. I said I can feel love you feel it too.